Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Rusland is uitgesloten van deelname aan de Paralympics in Rio, aansluitend aan de Olympische Spelen. Het Internationale Paralympische Comité heeft dat besluit genomen als gevolg van het Russische dopingschandaal. De Russische Paralympiërs eindigden vier jaar geleden in Londen als tweede in de medaillestand. Later bleek dat zij ook doping hadden gebruikt. De Russische Paralympische ploeg voor Rio bestond uit 267 atleten. Het dodental door de overstromingen in Macedonië is opgelopen naar 20. In en rond de hoofdstad Skopje werden vannacht mensen verrast door noodweer met zwaar onweer. Zes mensen worden nog vermist en 60 mensen liggen in het ziekenhuis. Vooral in de buitenwijken van Skopje stonden veel straten blank. Later vandaag wordt in Macedonië opnieuw veel regen verwacht. De Servische overheid heeft aan zijn Olympische sporters het advies gegeven om medailleceremonies te mijden als ze samen met Kosovaren op het podium moeten staan. De Servische minister van Sport zei dat de overheid zich verantwoordelijkheid voelt voor het gedrag van de eigen sporters op de Spelen en doet daarom aanbevelingen. Het is aan de atleten zelf, maar we kunnen niet naar dat volkslied luisteren en naar die vlag kijken. Zijn uitspraken passen in de lijn van de jarenlange spanningen tussen Servië en Kosovo. Sinds de afscheiding in 2008 heeft Servië zijn buurland nog niet als onafhankelijke staat erkend. In de Eredivisie heeft Ajax zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Rotterdam waren de Amsterdammers te sterk voor Sparta. Het werd 3-1. AZ en Heerenveen speelden in Alkmaar met 2-2 gelijk. En eerder vanmiddag won Feyenoord eenvoudig in Groningen met 5-0. Op dit moment speelt Roda JC nog tegen Heracles. Na weken van onderhandelen heeft Paul Pogba getekend bij Manchester United. De club uit Manchester betaalt Juventus naar verluid 110 miljoen euro... voor de terugkeer van de 23-jarige Franse middenvelder. Pogba wordt vandaag medisch gekeurd in Manchester. De beursgenoteerde Engelse club zal waarschijnlijk de transfer morgen openbaar maken...